Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op Mallorca zijn gisteravond minstens vier mensen omgekomen toen een beachclub deels instortte. Eerst sneuvelde het glazen dak van een cocktailbar op de eerste verdieping. Daarna zakte ook de boel daaronder in, vertelt correspondent Miral de Bruyne. op het moment dat dat gebeurde zouden er best wel wat mensen in de zaak zijn geweest. Het is een soort van eh, ja, eh, café meets beach club. Eh, en in Spanje eten mensen natuurlijk wat later. Dus er zaten nog best wel wat mensen te eten, volgens ooggetuigen. En er werd ook al gedanst in de zaak. Er zijn ook 16 gewonden. Zeven van hen zijn er slecht aan toe. De club ligt aan een toeristische boulevard die ook populair is bij Nederlanders. In Duitsland zijn explosieven gevonden vlakbij een belangrijke pijpleiding. Die is van de NAVO en ligt er om vliegtuigbrandstof naar luchtmachtbasis en vliegvelden te pompen. De explosieven werden eind vorig jaar al ontdekt tijdens werkzaamheden. Wie erachter zit is niet duidelijk. Duitse veiligheidsdiensten wijzen naar Rusland. En klanten van Elmobi voorlopig niet bellen. Niet omdat ze niet willen, maar het kan niet. Het bedrijf maakte gebruik van het netwerk van KPN... maar kan de kosten daarvan niet meer betalen. De dik 30.000 klanten moeten snel overstappen naar een andere aanbieder... anders raken ze hun telefoonnummer kwijt. KPN is al begonnen met het afsluiten van mensen met een Elmobi-sim. En FC Utrecht mag dromen van Europees voetbal. Gisteravond was de halve finale van de play-offs om een plekje in de Conference League. Bleef lang spannend tegen Sparta. Na 90 minuten stond het 2-1. Dus er was wel wat opluchting bij de verslaggevers van Radio M Utrecht... toen hun ploeg er in de blessuretijd nog een maakte. Bal de 16 in, blijft daar liggen, wordt weggedeukt door eh, Sam Lammers. Jensen! En dan nu het sprintduel tussen Jensen en Olij. Tegenstander in de playoff finale is Go Ahead Eagles. De beslissende wedstrijd is aanstaande zondag. Het weer nog. In de ochtend op veel plekken nog wel zon. Later trekt het dicht en zijn er vanuit het zuidoosten buien met onweer, hagel en heel veel regen. Het wordt rond de 20 graden, maar tijdens die buien is het een stuk koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog steeds file op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend 4 kilometer met een kwartier extra.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 Loves him and leaves him alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves him and leaves him alone so long saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, brunette or blind baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the nation Quit pro quo Or pros pro Hey, fellas, don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, Bell for prematurely shooting his load. Ah! Queen of country, safe and sound, with villain six feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Loves him and leave him alone, so alone. Then you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when, and who.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 Daar zaten mensen te eten. Naast vier doden zijn er zeker 16 gewonden. Er is een derde vaccin beschikbaar tegen het blauwtongvirus. Volgens minister Adema zijn er nu ruim voldoende vaccins beschikbaar... om een grote uitbraak onder schapen en runderen deze zomer te voorkomen. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat zondag tussen Utrecht en Go Ahead Eagles. In de halve finales won Utrecht gisteravond met 3-1 van Sparta. Go Ahead Eagles versloeg NEC met 2-1. Het weer eerst droog, maar later wel regen.